Sit van der Linde met het NOS-journaal. Hezbollah heeft de afgelopen dag enkele honderden raketten gelanceerd richting Israël. Eén persoon raakte daarbij zwaar gewond. Het komt zelden voor dat de militante beweging zoveel raketten afvuurt. Tegelijk bombardeerde Israël de Libanese hoofdstad Beirut... en daarbij zouden drie doden zijn gevallen. Zowel Hezbollah als het Israëlische leger zegt dat er alleen militaire doelwitten onder vuur zijn genomen. Tijdens storm Bert zijn in Engeland en Wales zeker vijf mensen omgekomen, melden Britse media. De storm trekt sinds vrijdag over het Verenigd Koninkrijk en Ierland... en veroorzaakt overstromingen en elektriciteitsuitval. De slachtoffers zijn voornamelijk om het leven gekomen bij auto-ongelukken... waarvan niet altijd duidelijk is of de storm de hoofdoorzaak is. Inmiddels daalt op sommige plekken het waterpeil weer. Maar in grote delen van Engeland, Schotland en Wales blijft de alarmfase voorlopig nog van kracht. De strijd om het presidentschap in Roemenië gaat waarschijnlijk tussen de huidige premier Ciolacu en de radicaalrechtse Georgescu. Die laatste gaat met bijna alle stemmen geteld verrassend aan kop in de, laatste, in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Die tweede ronde is op 8 december en rond die tijd kiezen Roemenen ook een nieuw parlement. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum nee gezegd tegen de uitbreiding van zes stukken snelweg en de bouw van enkele tunnels. 53% stemde tegen. De Zwitserse Groenen zijn blij en spreken van een historische wending. Volgens de Milieupartij heeft de bevolking duidelijk zijn afkeur laten blijken van het oude beleid... waarin het draait om het aanleggen van steeds meer wegen. De Nationaal Conservatieve Volkspartij, SVP, is ontstemd en verwacht dat de Zwitserse automobilist nog meer uren in de file komt te staan. Het weer bewolkt met in het westen wat regen.